Hariri. De oud-premier wordt gesteund door het Westen. Vanochtend gingen duizenden mensen in de hoofdstad Beirut en in de noordelijke stad Tripoli de straat op om tegen Mikati en Hezbollah te demonstreren. De Britse film The King's Speech heeft de meeste Oscar-nominaties gekregen. Het drama over de Britse koning George VI kreeg twaalf nominaties, waarvoor die voor beste acteur voor Colin Firth. De western True Grid kreeg 10 nominaties en er waren 8 nominaties voor de thriller Inception en de Social Network over Facebook-oprichter Zuckerberg. De uitreiking van de Oscars is op 27 februari. Het weer, af en toe zon, vannacht wat motregen en misschien ook natte sneeuw. Morgen draait de wind naar het noordoosten en wordt het geleidelijk winterskoud. Dit was het NOS Journaal.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 Dat blijkt uit onderzoek door het blad PC Active en de NOS. Twee jaar geleden was al bekend dat hackers de beveiliging van de kaart konden kraken. Met software die op internet circuleert kan nu vrijwel iedereen het saldo op de kaart verhogen. De poortjes op de stations en de apparatuur van conducteurs en controleurs merken de fraude niet op. Het bedrijf achter de OV-chipkaart zegt dat gemanipuleerde kaarten worden geblokkeerd, maar bij 9 van de 10 kaarten is dat niet gebeurd. In Nijmegen en Wiegen zijn vier mensen aangehouden op verdenking van witwassen, valsetting geschriften en het verkopen van benodigdheden voor hennepteelt. Op 25 plaatsen is huiszoeking gedaan en zijn spullen in beslag genomen zoals dure auto's, huizen in Nederland en Spanje, bedrijfspanden, geld en sieraden. Het onderzoek begon in 2009 toen bij een growshop in Wiegen dubieuze geldstromen werden geconstateerd. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn gevechten aan de gang tussen de politie en duizenden betogers tegen het bewind van